Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het zuiden van Duitsland is een woning volledig verwoest door een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jongen van 17 uit een naastgelegen huis gehaald. De explosie in de stad Memmingen zorgde voor veel schade bij omringende gebouwen. Brokstukken zouden zelfs 100 meter verderop zijn neergekomen. De bewoner van het huis was tijdens de ontploffing niet aanwezig. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een CDU-politica licht gewond geraakt nadat ze werd aangevallen op straat. De in Cameroen geboren AWMO was posters aan het plakken voor de komende deelstaatverkiezingen toen ze werd aangevallen door een vrouw. Ze raakte gewond aan haar nek en moest in het ziekenhuis nagekeken worden. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt en gaat uit van een racistisch motief. Duitsland wordt de laatste tijd geteisterd door geweld tegen politici. Ze werd eerder dit jaar in Dresden een politica van de Groenen aangevallen. De machinist die in 2013 in Spanje een dodelijke treinramp veroorzaakte... is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook de toenmalige veiligheidsdirecteur van de spoorbeheerder krijgt die straf. De trein reed bijna 180 km per uur, waar 80 km per uur was toegestaan. En vloog voor, kort voor het station van Santiago de Compostela uit de bocht. 79 mensen kwamen om het leven en meer dan 140 mensen raakten gewond. Volgens de Spaanse rechtbank zijn de machinist en de directeur verantwoordelijk voor de dood van de slachtoffers. Het Wassenbeeldenmuseum in Dublin heeft excuses aangeboden over het beeld van Sinnet O'Connor. Het beeld werd gisteren onthuld, bijna een jaar na het overlijden van de zangeres. Enkele uren na de onthulling werd het beeld alweer weggehaald... na klachten dat het niet leek. De broer van de eerste zangeres noemde het wassenbeeld afschuwelijk. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zo'n 12 graden. In de ochtend alleen in het zuidoosten regen. In de rest van het land schijnt vandaag de zon met maximaal 23 graden.